Mark Hokker met het NOS-journaal. In Tilburg zijn een man en een moeder van de politie... vlogen de slachtoffers door de klap van de aanrijding door de lucht. Een van hem vloog op de achterruit van een geparkeerde auto. De ander belandde op straat. Beide slachtoffers overleden ter plekke. Het gaat om een man van 62 en een vrouw van 59 uit Rijen. Getuigen hadden een deel van het kenteken van de auto gezien... en aan de politie doorgegeven... De wagen is inmiddels gevonden op de Haverhof in Tilburg. Dat is in de buurt van de plaats van het ongeluk. Het voertuig was verlaten. De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de auto. De Colombiaanse president Santos heeft de vredesgesprekken met de tweede rebellenbeweging van het land uitgesteld. Afgelopen dag zouden de gesprekken met ELN beginnen, maar alleen als de beweging een Colombiaans congreslid vrijlaat. Hij wordt al een half jaar vastgehouden. Naar schatting heeft ELN tussen de 1500 en 2000 strijders. Sinds 1964 strijdt de groep tegen de regering. ELN financiert die strijd onder meer door drugshandel en door geld te eisen na kidnapping. In het vluchtelingenkamp De Jungle in Calais verblijven nog altijd meer dan 100 vluchtelingen. Volgens de Franse autoriteiten is het kamp volledig ontruimd, maar in en direct buiten het kamp zijn nog altijd migranten en vluchtelingen zijn vandaag ook mensen aangekomen die in het kamp willen verblijven. Frankrijk begon maandag met de ontruiming van het kamp. Sindsdien zijn zo'n 6000 mensen geregistreerd en naar opvangplekken in Frankrijk gebracht. In de achtste finales van de KNVB-beker speelt Feyenoord thuis tegen ADO Den Haag. Ajax moet op bezoek bij Cambuur. Heerenveen, dat afgelopen avond met 2-1 won bij Eindhoven... speelt de volgende bekerwedstrijd uit bij IJsselmeervogels. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Vannacht blijft het zacht met minima van 9 tot 12 graden. Overdag begint met veel bewolking.